Boeren en tuinders die last hebben van de Russische boycott... kunnen ook volgend jaar een beroep doen op Europese steunmaatregelen. Brussel heeft die verlengd tot juni. Volgens brancheorganisatie LTO Nederland hebben boeren en tuinders weinig aan de verlenging. De vergoeding die ze krijgen is volgens LTO erg laag en onder de kostprijs. De Israëlische politie heeft meer dan 30 topmensen uit de politiek, de sportwereld en van vakbonden aangehouden in verband met een omkopingsschandaal. Een van hen is een onderminister van de uiterst rechtse partij Ons Huis Israël. De verdachten zouden overheidsgeld dat bestemd was voor goede doelen hebben doorgesluist naar politieke vertrouwelingen. Een speciale eenheid van de politie werkt al meer dan een jaar in deze zaak. Er zijn ook computers en documenten in beslag genomen. Bij aanslagen in Irak zijn opnieuw tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen bij een legerbasis in het zuiden van Bagdad. Mensen stonden daar te wachten op hun salaris toen een zelfmoordterrorist zich opblies. De slachtoffers behoren tot een Soenitische militie die zich verzet tegen de opmars van terreurgroep Islamitische Staat. Bij een andere aanslag ten noorden van Bagdad vielen zes doden. Bij een vuurgevecht dat daarna uitbrak zouden 18 IS-strijders om het leven zijn gekomen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zijn medewerker Arthur Gottlieb postuum gerehabiliteerd. NZA-topman Ruis zegt in de NRC dat de slechte beoordeling van Gottlieb is vernietigd. Gottlieb pleegde in januari zelfmoord nadat hij allerlei misstanden bij de toezichthouder naar buiten had gebracht en een slechte beoordeling had gekregen. De manager die daarvoor verantwoordelijk was vertrekt bij de NZA. Het weer. Ook vanmiddag trekt de regen naar het zuidoosten weg en de wind neemt wat af. Vooral in het noorden en middag breekt de zon dan door. Het wordt 8 tot 10 graden.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt. ZFM. Serious request. Hands of our girls.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 Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de poos staat onder stroom. Maar ja, mijn kerstverlichting kostte maar tien piek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Verhalen, cocktail, kip met zalm De elkaar word ik ziek. En naar de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek.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 should just a moment. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dielke raam met het NOS-journaal. Boeren en tuinders die last hebben van de Russische boycott... kunnen ook volgend jaar een beroep doen op Europese steunmaatregelen. Brussel heeft die verleden.